Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het Goede Leven. jungle van projectontwikkelaars staat de studio van Line als een baken voor de luisteraars. Ah, je hebt A, de Line en B, de muziek. Ze is A, de kwaad en B, een beetje laat. Midden in de nacht, van 1 tot morgen 6, is de geest weer uit de fles. Ah, ze is een parel in de mediawoestijn. De mensen op de weg kunnen dik tevreden zijn. Ze strooit met mooie noten naar de midnight radioten. Mm. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, Adeline, heb je even tijd misschien? lekkere saxsolo van Nico. Eh, we zijn er weer. Welkom terug bij het laatste uur van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan Emmels. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Nou, ik eh, ga het weer eens proberen. Iets eh, te laten horen van de sectie humor en muziek. Dat is een heel eh, moeilijke combinatie hoor, humor en muziek. Het uh, ontaart vaak in een uh, sullig soort meligheid die dus helemaal niet leuk is. Ehm, je moet echt van heel goede huizen komen, wil je lollig wezen in muzikale vorm. Ehm, ik denk dat dat voor zeer weinigen is weggelegd. Ik denk ook eerlijk gezegd dat het hele genre een beetje aan het uitsterven is. Eh, daarom uh, gauw maar even eh, wat uit de archieven getrokken. de Bonzo Dog Band komt sowieso langs. Daar ben ik sinds jaar en dag een enorme liefhebber van. zij verstonden het vak van lollig wezen op noten bijzonder goed. en zijn er ook op tijd mee opgehouden. Dat is ook altijd heel erg belangrijk. Ehm, die komen straks aan bod. Eerst twee grootheden uit Engeland. Ze zijn allebei niet meer onder ons. Dudley Moore en Peter Cook. Als duo waren ze eh, niet te verslaan. Dudley Moore was bovendien een buitengewoon goede pianist. En als je daar de typisch Britse droge toon van Peter Cook eh, tegenover zette... Ja, dan gebeurde er iets magisch. Dat eh, wil ik heel erg graag laten horen. het heet Bo Dudley, <laughs> deze sketch uit de jaren 70. Ehm, Dudley Moore is dus tijdelijk Bo Dudley. Een echte soulzanger die eventjes een liedje laat horen. Eh, geheel geënt op eh, het repertoire van eh, James Brown. En daarna gaan Peter Cook en voor de gelegenheid dus Bo Dudley... samen, regel voor regel, door het lied heen voor een nadere analyse. Ladies and gentlemen, we're very pleased to have with us this evening... the famous coloured singer, Bo Dudley. Take it away, Bo. thank you very much indeed, Bo. Um, um, I think truly said that um, the Americans have uh, their soul singers and we English have our soul singers. And uh, Bo is one of our leading uh, soul our singers. soul singers, yes. Bo, um, I wanted to ask you first of all. Um, yes. This is obviously a sort of uh, boogie. Uh, this is a boogie. Um, what jive stuff is jive it? Jive boogie woogie song. Um, and um, it is it is a, a story of. Uh, well, shall I, shall I sort of go? Yes, I, I, I, was thinking that some of the lyrics for yes. um, English-speaking audiences might be a little obscure. Absolutely. Well, I wonder what, the, what, it, what, what, it really is all about. Well, let me let me just go through it um, for you. Uh, Mama's got a brand new bag. Uh, Mama's got a brand new bag. Uh, yes. This means um, that the the Harlem mother has gone out into the bustling markets of Harlem. Yes. Uh, to buy a gaily coloured plastic bag. Uh, and there's a certain amount of pride in this. Mama's got a brand new bag. I, I, suppose, I suppose a, a gaily coloured plastic bag is a, a, bit of a status symbol in Harlem. Yes, certainly is. Certainly is. Obviously, uh, you know, sign of a birthday or something like that. Yes. Um, anyway, uh, goes on. It's gonna groove it the whole night long. She's going to groove it the whole night long. Yes, she's going uh, to groove it the whole night long, meaning uh, she's going to do the traditional uh, Harlan uh, uh, decorating on the bag with a groover. Um, <laughs> the, the, this grooving process of, grooving uh, grooves. sort in, of indentations on the bag. On the bag. To make it even even more attractive. Even more attractive. Than it was. Than it was. and it's going to take her the whole night? This is going to take her the whole night. Therefore. Um, <laughs> That's all the, uh, the, the, the uh, indication she's going to groove it the whole night long. I must, I must point out that the grooving uh, goes back a long way yes. into um, darky history. Uh, they used to have uh, groovers going round the streets in the old days. Mm -hmm. Uh, Mississippi Groover! And uh, people, people used to bring out their bags. Of course, they weren't plastic in those days, but no, they, no, anything no, they wanted grooved, they went out to the street to give it to the groover. And then um, uh, we hear the words. Right on, baby. Um, this is a, a little, seems a little puzzling. Uh, right on, baby. Yes. Uh, this well, uh, let me explain. Uh, the, the the father of the of the house uh, has just walked into the wigwam, and he says um, he says right on, baby, to the mother, meaning. Um, write the shopping list on the baby for tomorrow morning. <laughs> Uh, they, they, actually uh, they actually use uh, babies uh, use as babies shopping lists. As, uh, well, paper is scarce, plastic is uh, very difficult to write on, so the baby comes in very handy for the shopping list. Um, what would they use to write on the baby? Um, ordinary white paint with a, with a white paint, yes. Which accounts for the, the fact that very little is, is, is bought, because, you know, one can't write very much with a big brush. Um, and then we have the, uh, the, the, the, the, line, Get down, baby! This is a uh, panic signal. The baby realizing that once again it's going to be written on. Uh, yeah, has, Has, uh, has, climbed the wall. And this is, this is one of those uh, instinctive uh, uh, boogie Harlem instincts and, yes. and talents that the infants have. They well, are it, able to climb walls. I, I believe I believe uh, many small um, Harlem children are, in fact, able to, to, to cling to the ceiling cling by their feet. Yes, yes. yes. hence, the, hence the phrase, isn't it, um, in the gecko? Exactly. Yes. Um, now, they want the baby to uh, um, uh, uh get down uh, for the shopping list, and, uh, but the baby is in a, in a mood of panic, and so the father of the household says, Let's get it on, baby. Which means. Uh, get, get what on, baby? Well, I'm coming to that. Uh, let's get the plastic coloured, uh, gaily coloured uh, um, plastic or plastic bag coloured gaily onto the onto the bed. They have difficulty with words, don't they? They do. Um, and uh, they see that the baby is panic stricken. They feel well. They're, they're using the same sort of system that they use with the budgerigar. They put a carrier bag over the budgerigar to uh, the cage to keep it uh, calm. Keep it quiet. If, yes. if, we put this gaily coloured plastic bag over the baby, uh, dark, it's got a dark lining, so that'll calm the child. Uh, we'll, we'll, we'll, bring it down to some sort of normality. Yes, and then, um, then the line comes up. Uh, uh, lay it on me, brother. Um, now this is the first sign of jealousy in the family. Um, the the mother is is saying to the husband, "Lay it on me, brother." She in fact wants she wants the, the gaily coloured plastic bag. She wants a bag on her head rather, rather than the baby. Exactly. Yes. Uh, and she says, brother, which is an indication of the you know the amount of confusion that, that, that is uh, rampant in these in these um, uh, boogie households. Yeah, uh, calling the father brother, but of course it is a possibility that he is indeed her brother. You know, well, of... they, they are extraordinarily difficult to tell apart, aren't they? Absolutely. And then um, uh, he replies. Um, Later! Later, meaning what it says, really. Uh, later. She then uh, comes back with out of sight and far out, uh, which is her explanation um, to us, the audience, that she has hidden the bag. Uh, in, in, in, in her in her sort of uh, in her sort of voodoo rage. Yes, she she, is, she, uh, she, she hurtles round the wigwam looking for a dark corner to hide the scaly coloured plastic bag. Yes. For her own uh, devices uh, because she's very jealous of the baby. And then finally, we have. which is. Would you do that with the music? I think it uh, oh, works yes. better with the music. Um, this is uh, the grandmother of the house, uh, the, the Black Widow, sitting, um, sitting on a bucket in a hamper in the, uh, in the corner of the old wigwam. Uh, she's having a bit of trouble. Uh, she had a, rather a lot of grits the night before, and she's trying to expel them. And hence basically, uh, that's not mince words. She's trying to shit a grit. Mm, well, it's fascinating you, you picked up on that phrase, should a brick. Uh, of course, very like, very like the, the, the, the phrase we know over here, should a brick. And in fact, the, the, the nature of grits is to coagulate in some way. Yeah. So that, in fact, when she does expel the the the, um, the, the, the, grits. They are in a form of a brick, yeah. which uh, is a wonderful sort of uh, recycling process because this is how they build the wigwams in the first place. With, yes. with grit bricks, you see. So, so basically, it is, uh, it is Sorry. Sorry, I was just going to say that, in fact, George Formby wrote a song uh, on, on around the last part of this uh, uh, um, uh, boogie, uh, ditty. boogie uh, ditty. um, sitting on a bucket in a hamper in the corner of the old awake And just a very But I think basically you have the, the idea. The gist of it is mother goes out gets a brand new bag. She's going to spend the whole night grooving it. Um, she starts writing on the baby, the shopping list. The baby gets upset and leaps to the ceiling, and uh, uh, he wants to get it on the baby, the bag that is, and then uh, she wants to uh, lay something on him. No, no, she wants the bag on her. Uh, bag on her, yes, sorry. And uh, then she, in a rage, hides the bag. Yes. And then grandmother winds the whole thing up with a. yes. <laughs> Well, Showing but... that the process of life is going on, that uh, there's an extension, there's going to be an extension to the wigman very soon. Probably a front porch or a, or a patio uh, of grit shit bricks. have you ever tried to say that very fast? <laughs> Grit shit bricks. I, I never have. No, uh, no. No, uh, thank you, and uh, play us out with some more of your delightful darky boogie rhythms. Yes, thank you so much. Ja, Bo Diddley. Nou nee, Dudley moet ik zeggen. Bo Dudley en eh, Peter Cook. Ehm, in een eh, nadere analyse van Papa's Got a Brand New Bag. Nou, uh, Peter Cook wil ik nog eventjes laten horen... in een kleine mijmering over het fenomeen van blind zijn. Ladies and gentlemen... all of us know, or at least realize... how terrible it must be to be blind... deprived of sight, unable to read. This is perhaps the greatest loss to the blind person. I am blind, but I am able to read thanks to a wonderful new system known as Broil. I'm sorry, I'll just feel that again. Hartelijk dank, Peter Cook. En dat was niet zomaar iemand, want eh, een hele generatie Britse komieken stelt nog steeds... zonder Peter Cook waren wij nooit eigenlijk eh, überhaupt op een toneel verschenen. Het is een inspiratiebron geweest voor een hele generatie artiesten. Eh, zoals Stephen Fry, Hugh Laurie... nou ja, zeg maar de hele bemanning van het programma, het legendarische programma... The Nine O'Clock News om maar wat uithoeken te noemen. Je komt echt in Engeland terecht, hè, als je het over dit soort eh, lolligheid eh, hebt. Misschien uh, dat het aan mijn persoonlijke smaak ligt... maar ik vind ze zo onweerstaanbaar goed... als je het hebt over humor gecombineerd met van alles en nog wat. Ja, ik kan natuurlijk ook niet om Pieter Sellers heen in dit verband... Ik heb hem ooit laten horen in dit rubriekje... met verschillende interpretaties van allerlei Beatle-hitjes. Pieter komt uh, heden ochtend uh, aan bod. Maar heel kort. Het is voorbij voor je er erg in hebt. Now, the moment you've been waiting for. Listen to the voice in a million. As Peter Sellers sings George Gershwin. George Gershwin. En dan nu de Bonzo Dog Band. Kan niet anders als je het over dit onderwerp hebt. Een nummer van hun tweede LP, Dead Balls heette die... Eh, en dat nummer dat, eh, kreeg een hele generatie helemaal niet te horen... want het eh, viel een beetje over de rand. Het paste er niet meer op. Het werd misschien afgekeurd. Pas jaren later, toen Ted Pols op cd verscheen... kwam deze outtake erbij en geheel terecht. Just give booze a chance. John Lennon, eat your heart out. Hey, up, Dad, All we are saying is give booze a chance. Hey, one, two, one, two, three, four. about light ale, brown ale, lagers, and. So I didn't. Wants to thing. Well, I don't know about that. A no. You know what I mean, a lettard. That's all. Put you on the next B-side. Macrobiotic, man. En voort gaat het met de Bonzo Doogband alweer. Ehm, dit keer eh, doen ze iets met Calendar Girl van Neil Sedaka. Ze maken de Kama Sutra van. aardige van de Bonzo Dog Band is hun ontwikkeling geweest. En ook het feit dat ze zo intelligent waren om op het eh, juiste moment te stoppen. Het is, zoals ik al eerder opmerkte, ontzettend moeilijk om eh, eh, humoristisch te zijn in de muziek. In het begin van hun carrière waren ze ook echt lollig met de muziek die ze maakten. Maar naarmate de jaren verstreken werd hun humor veel subtieler. En parodieerden ze bepaalde muziekgenres niet meer eh, ja, met, met, op een manier dat het er echt mijlenver dik bovenop lag. Maar uh, eh, deden ze het veel subtieler. Een heel mooi voorbeeld is Bad Blood. Eh, daarin steken ze de draak met dat Amerikaanse country-achtige genre... waarin een vaak idioot verhaal wordt verteld... Nou, dat doet eh, de Bonzo Dogband dus ook. Het verhaal gaat uiteraard over wraak. Want daar gingen die cowboys, eh, eh, daar ging het ze altijd om eigenlijk. Er was altijd iemand die iemand anders wat had misdaan... en het recht, recht moest zijn loop dan hebben. Ehm, bij de Bonzo zit het er dan in dat ze het verhaal veel te lang uitspinnen... Maar de toon is weer exact zoals die wezen moet in dit genre. En helemaal aan het eind wordt er plotseling een eh, honky-tonk piano en een... Eh, eh, Spaanse gitaar bijgehaald, ook buitengewoon boeiend. het verhaal is gauw verteld. Man wil wraak nemen op degene die hem ooit ernstig beschadigd heeft... in fysieke en mentale zin. En als het moment suprême na jaren wachten eindelijk in zicht lijkt... is een ander hem voor. go in a one horse town down south of Santa Fe. A one eyed half breed amputee sat thinking of the way. He'd settled the score with that running saw who had left him the way he is. One arm half blind and the cripple in his mind, and he but empty. Could not forgive. Swore to kill the stranger for this one bad thing he'd done. For three long years he practiced until could use the gun. Heart of stone, he lived alone and he lived on beans. free. arboreal saloon. And just as he was easing in, a lumberjack rolled out and shot him dead. Then one eye said, Hey, you, lunkhead. I've been looking for that particular son of a bitch for nearly seven years, man. You just spoiled everything. I could have been a doctor or an architect. Bad blood will drive you crazy. <laughs> Bad luck. I've heard men say. Bad luck. It's like an egg stain on your cheek. You can lick it, but it still won't. Zo weer de Bonzo's. Ik wil afronden met Dudley Moore. Ik heb het een eh, beetje beloofd. Een klein half uur geleden. Met een eh, pianostuk. The Same to You. Wat is de essentie? Hij weet niet hoe hij op moet houden. Ik heb nog nooit een pianostuk gehoord... dat zo lang bezig was met stoppen. Tot volgende week. Ja. Nou, dank, dank, <laughs> Jan Emaus. Uh, eh, gaat u mee naar het theater? En dan krijg we een gong. Jullie vragen je misschien af waarom ik hier voor jullie optreed en niet die man wiens naam mij nu even ontschoten is. Maar, nou, weet u, dat mijn publiek wel verweten wordt dat het van mij houdt. Het is heel gek. Dames en heren, ik, ik kom dus hier naartoe gereden, naar de Schouwburg. En eh, dat was een heel ingewikkeld om mijn wagen te parkeren vanwege alle rotzooi die her en verspreid ligt. Dus ik zet hem naar de voorkant van het gebouw. Zie ik dat de André is dichtgespijkerd. Ja, de is stuk, ruiten, ingegooid. Ja. En om mij heen we blijven voorkomen uitgestorven. Geen hond te bekennen. Dus wat voor jullie blijkbaar een realiteit is, was voor mij wel vreemd hoor. Want eh, ik kom uit Duitsland. En dan kom je na zoveel tijd weer terug op je geboortegrond. En dan heb je bepaalde verwachtingen. En dan kom je dus terecht in een spookstad. Ja, goed. Nou, ik naar de ingang, Aanbellen, geen gehoor. Nee. <laughs> Nou ja, Kijk, in Duitsland zijn de theaters vaak bastions. Hè? Daar heb ik ook wel eens voor een deur gestaan waarvan ik dacht, dan kom ik hier in godsnaam naar binnen? maar ik kwam af. Wat was ik nou? Oh ja, ik moet zingen, ik moet optreden, dacht ik. Maar waar? Ja. <laughs> Zie ik dat de deur van de artiesteningang gewoon van het slot is. Dus ik eh, naar binnen en hoor in de verte pianoklanken. Gelukkig, denk ik. Dat zal een pianist zijn. Dus ik gaf het geluid af. En kom uiteindelijk dus hier terecht, in dit zaaltje. En, eh, nou, aan deze vleugel zit die man. Ja, wie is deze oude man? U mag er iemand als de nu 107-jarige Johan Heesters in herkennen. Ook al heet hij hier iets als Karl Oesters. De man achter de piano, dat is gewoon Theo Nijland. Aan het repeteren in dit verkommerde theater van lang na de bezuinigingen. En wat volgt is een virtuoze tweespraak tussen Theo en deze oude man... die zijn hele leven slechts heeft willen amuseren. Tot in Dachau aan toe. Een lied kan toch nooit schuldig zijn, vraagt hij. Hij moet aan de overkant zijn in het Lamar... waar al eh, steeds een volle zaal op hem wacht. Zoals altijd... <clears throat> Theo biedt zich aan als ondersteuner, meezanger, vervanger. Want ach, ja, dat lied van Rosalinde. Ah, wat zong zijn moeder dat als jonge vrouw toch graag mee. Misschien moet hij overstappen op het operette-repertoire van de oude zanger. Hij, hij leidt de oude door het kapotte theater. Ja, goed zeg. Nou, het was echt een hele gezellige babbel. Zo onderweg naar die eh, grote zaal. En ehm, eh, hij kwam zelf ook met een verhaal eh, dat hij... Ehm, ja, dat hij een nogal warrige carrière had gehad... waar nooit veel lijn in had gezeten. en dat hij eh, eh, op een gegeven moment zijn lier maar aan de wilgen had gehangen. Want ja, er kon geen hond meer op zijn liedjes af na de crisis. Ja, wat dat dan ook geweest mocht zijn. Eh, nee, het was, een, ach, was een sneu verhaal van een hele sneuwe man. Ja, ach, verschrikkelijk zeg. Maar goed, in ieder geval eh, dacht hij toen nog even een, een ja, zo'n slimme overstap naar het cabaret te kunnen maken. Ik wil dus net aan mijn monoloog beginnen. Ga de telefoon. Ja, met Hamlet. Ja, nee, mam. Nee, mam. Ja, nee, ja, ik ben nog even bezig. Ja, maar kom zo thuis. Ja, ja. Nee, om wat te doen? Nee, mam, nee, maar dat doen we niet meer. Nee, het was lekker, mam. Nee, nee, nee, maar toen was ik poes. Nu ben ik Hamlet. En <laughs> bovendien was ik ook getrouwd inmiddels en zo. Ja, met een vrouw die wel, veel meer om het milieu eh, gaf dan om mij, geloof ik eigenlijk Ja, me daar ook scheidsziek van. Ja, op een dag zei ik gewoon tegen van, nou weet je, als jij nou echt iets voor een betere wereld wil doen, moet je eerst maar eens even krom gaan staan. Ja, dan zal je eens even aansluiten op een biogasinstallatie. Ja, maar van die kutscheten van jou kun je wel een hele woonwijk op laten kopen. Ja, eh, van de mensen keek moest af, af en toe zo'n verschrikkelijke kriebel aan mijn anus. Nou, nou is mijn, nou, nou mijn nicht huisarts. Ik bedoel, mijn huisarts is een nicht. Dus ik dacht, uh, dan moet er maar eens even in kijken. Dus ik ga naar, naar hem toe en zeg, nou oké, laat je broek maar zakken. Ik kom staan. Ik zeg, dokter, ziet u beestjes? En die man deinst achteruit, zeg. Vervolgens loopt hij naar de hoek van de kamer, pakt een lange houten stok met een ijzeren haak. En zegt, dokter, wat doet u nu? Jo, nou, eerst maar eens even een raampje opgezet. Kom ik thuis, zit mijn zoontje van negen achter zijn computer en zei, joh, wat doe je nou? Hier, wat doe je daar? Je kijkt toch niet naar porno of zo, hè? Jawel, pap, maar het is kinderporno. Oh, zei hij, niet dat is goed. Nou, ik vond de grapdichtheid nog wel eh, behoorlijk hoog. En het uh, streekaccent werkte ook. Maar op einde van de manier is het heel gek. Het was net of de, de lachspieren van het publiek, of er helemaal geen lek meer in zat. Nee. Ja. Ik denk eigenlijk een goede move te maken. Foute timing. dat is het, eh, the story of my life. Story of His Life. Dit keer geen vrolijke tong-in-cheek, geen ironische geestigheden van Theo Thailand, Nijland, sorry, maar een zwart, ingenieus verteld verhaal over het einde van zijn kunsten. In andere handen heet deze voorstellingen, en hij maakte me somber. Na afloop was ik teleurgesteld, maar op weg naar huis en piekerend in bed over wat ik gezien had viel wel heel veel op zijn plek. En heb ik vooral veel bewondering voor de gecompliceerdheid van het verhaal... en het virtuoze spel van Theo. Alleen jammer dat ik daar plekken minder geraakt werd. De recensent van het Parool gaf vijf sterren... en roemde de voorstelling als vrijwel geniaal. En NRC was ook heel positief, terwijl de Volkskrant heel zuinigjes was. Maar ja, die had het volgens mij niet helemaal begrepen. Dus u moet, ja, hoe kan het ook anders? U moet weer zelf gaan kijken en oordelen. In andere handen van Theo Nijlanden. Tot en met 18 december te zien door het hele land. Nou, even wat opwekkends nu. Hè? Early in the morning. Now, when a girl reaches the age of 18, she begins to think she's grown. And that's the kind of little girl you can't never find at home. Come see me early in the morning, baby, about to break a day. pillow where my baby used to lay. Pick up. A one drink of wine <laughs> and two drinks of gin. <laughs> A pretty young girl put me in the a shape I'm in. Come see me. Oh. staying. Lord, all saw me hug that pillow uh, where my babe used to lay. I'm kind of crazy about this girl, you hear? the juke joint. I peeped through the door. She was doing the boogie woogie. In the middle of the floor, come see me early in the morning. Baby, about to bring her a day. Lord, you should have me huddled my pillow where my baby used to lay. Thank you. goed, hè? Dat was weer Junior Wells en de Chicago Blues Band. Hoodoo Man Blues. Goed, eh, tijd voor een goudmijnverhaal op Radio 1. Karo's Goudmijn is verhuisd van Radio 2 naar Radio 5. Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 presenteert Stefan eh, Stassen sorry, met, eh, samen met meneer Van Aalst... prachtige verhalen en lekkere muziek. Hier weer eentje van een rasvertelster, de wapenhandelaarster Eva Maria Staal. Ze was hier ook al eens de gast bij mij in de nacht. Um, wapenhandelaar. We gaan het even hebben over de wapenhandel. Of in ieder geval over wapenhandelaar Eva Maria Staal. Want zij is drukker dan ooit, nu de spanningen op onze aardkloot hevig oplaaien. Maar ondanks het dreigend wapengekletter wordt er ook bij haar op kantoor zo nu en dan gelachen. Zelfs eh, zoals laatst toen eh, Eva Maria voor haar eh, nu zo druk bezette baas de sollicitanten moest screenen. Haar timing was misschien niet zo perfect eh, op deze best wel slopende dag. Maar ach, zelfs in de wapenhandel is het motto van La Staal... een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Nou, ik had die dag een aantal sollicitanten gehad... en mijn baas had wel gevraagd, als er nou één tussen zit die goed is... of die jou goed lijkt wil ik wel graag dat je hem even doorstuurt naar mijn kamer. Want dan wil ik hem zelf natuurlijk ook wel even spreken. Nou, dat hadden we afgesproken, dat zou ik doen. En er waren die dag een heleboel kandidaten langs geweest. Ja, die waren het allemaal net niet. En op een gegeven moment kwam er iemand solliciteren. En die had een keurige brief geschreven. Maar had iets verzuimd te vermelden. Namelijk dat hij een dwerg was. Ja, dat mag je tegenwoordig helemaal niet meer zeggen. Het was een klein mens, een hele kleine man. Nou, was een mooie man. Het was een hele mooie man. Ik denk dat hij een jaar of 35 was. Hij was goed gekapt, hij zat strak in het pak. Het was, eh, maar hij was heel erg klein. Ik denk dat hij 1 meter 40 was. Ik probeerde mijn verbaasde blik een beetje te verbergen toen hij binnenkwam. Ik sineerde bij daar natuurlijk voor. Ik schrok ook eerlijk gezegd een beetje, want het is niet iets wat je vaak ziet. Zo iemand die klein is, die tegenover je komt zitten. Maar die man was heel erg goed gekwalificeerd... en had een heel duidelijk verhaal en een duidelijke mening... over, over de functie die hij zou moeten gaan bekleden. Nou, om kort te gaan, het leek me wel wat. En ik liep naar mijn baas toe en mijn collega's hadden die kleine meneer ook gezien... en die liepen met me in de gang. En ik was vastbesloten om een grapje met mijn baas uit te halen. Nou, omdat hij dat ook altijd met ons deed. En mijn baas was een echte practical joker. Dat was iemand die uh, plakband... Je had toen nog telefoons waar je de hoorn van op moest nemen. Nou, die plakte dan plakband over die twee plastic dingetjes heen. En dan bleef die telefoon rinkelen, ook al nam je de hoorn op. Dat vond hij enig. Heel flauw. Nou, ik denk, nou, en hij had, hij had ons zo vaak in de maling genomen. We dachten, nu doen we het bij jou. En ik kwam bij mijn baas binnen en ik zei... nou, ik heb nu iemand die is heel erg goed, volgens mij. En die wil ik graag aan je laten zien, doorsturen naar je. Maar als die binnenkomt, moet je niet raar opkijken of schrikken. Want die meneer is wel 2,25 meter 25 lang. Oké, okay, zei mijn baas. Goed als je het zegt, dan weet ik waar ik op moet rekenen. En wij verscholen ons allemaal achter een, eh, een glazen tussenschot in dat kantoorgebouw. En ik stuurde die meneer, die stuurde ik door naar mijn baas. En wij zagen dus allemaal hoe mijn baas zijn blik richtte op een punt... op 2 meter 25, 2 meter 30 in de lucht... En hoe daarna die hele kleine meneer binnenkwam... en mijn, baas moest letterlijk zijn hoofd en zijn blik laten zakken. Totdat hij... En dat duurde een seconde. En die ene seconde hebben wij zo vreselijk gelachen. En van 2,30 meter 30 afdalen naar 1,40 meter 40 is ver, hoor kunt het met je ogenstand niet af. Het is niet zo dat je je ogen kunt laten dalen tot die hoogte. Je moet echt met je hoofd ook een knik maken. En daar hadden we op zitten wachten. We wilden hem echt zien kijken. Ja. En baas was natuurlijk heel erg boos. Hij was helemaal uit <laughs> 1966. Little Man, Sonny in Chair. En je hoorde het verhaal van Eva-Maria Staal, het verhaal van de kleine man. En mocht u zich afvragen hoe is met die kleine man afgelopen... dat is heel goed afgelopen. Hij is eh, aangenomen. En op het eh, kantoor van de wapenhandelaars is het weer business as usual. <laughs> Tot zover een eh, herhaling van Goudmijn. luister zondags, nee, vrijdagsmiddags 2 tot 4 op Radio 5. Goed, eh, wat gaan wij doen? Ja, eh, we gaan eh, naar ehm, de radiodames, Katinka en Maartje. Want de laatste minuten zijn voor hun. Ze hebben een nieuw verhaal in de Stratofoon. U weet, die dingen zijn in concreto te vinden op het Javaplein... en de Javastraat in Amsterdam-Oost. En virtueel op www.stratofoon.nl. het zijn allemaal verhalen van gewone mensen uit de gewone buurt. Kleine portretjes. En vanochtend krijgt u een verhaal te horen van Katinka Beer. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam-Oost. Portret nummer 24. Knappe meid. Mijn wenkbrauwen die zijn helemaal weg door de ouderdom. Nou, dat vind ik vreselijk lelijk. Er, moet, zit geen uitdrukking in je ogen. Als je die ogen zijn al flauw geworden. Die zijn nu groenig. En die waren toen zwart bijna. <laughs> Dus daar moet ik een beetje uitdrukking aan geven. Dus dan maak ik met potlood maak ik, eh, wat, streepjes eh, als wenkbrauwen. En dan doe ik mijn ogen hier omranden. En dan ga ik mijn wimpers eventjes eerst met vaseline met een borsteltje, want dan blijven ze nog een beetje goed. Weet je wel, dat heb ik eens gelezen. <laughs> dan groeien die haartjes weer een beetje bij, want dat wordt er allemaal een beetje minder. En dan ehm, doe ik met mascara, doe ik ze. Niet te gek natuurlijk, hè, maar wel een beetje. En eh, hier is een plekje, dat is een ouderdomsvlekje. En dat moet ook even weggewerkt. En hier, die, die rimpeltjes bij de neus en zo, ga ik een klein beetje doen. En onder de ogen. En dan hier een paar blosjes op en lippenstift. Nou, en dan moet het maar klaar zijn, hè? <laughs> het is ongelooflijk, hè, zoals een mens verandert. Het hele donkere ogen, hele mooie ogen ook. Een beetje Spaansachtig. Heel donker, lang haar. Krullen. En mijn vriendinnen zeiden altijd, als ze een leuke vent zagen... kijk jij hem eens even aan, dan komt hij wel naar ons toe. <laughs> ja. Maar ik had niet veel zelfvertrouwen. Dat had ik niet zo erg. Ik denk door mijn vader eigenlijk, weet je wel. Doordat hij me nogal vaak een beetje afkamde. En ik zei een keer tegen mijn moeder, toen vertelde ze dat ze eerst een andere jongen had gehad... die ze erg leuk vond. En dat ze eerst dacht dat ze daar misschien mee zou trouwen. En toen vertelde ze me dat die jongen zo vrolijk was en zo... die eerste jongen en zo opgewekt en alles. En toen zeg ik, hem, hoe had nou die jongen maar genomen? En dan had ik een veel leukere vader gehad. Ze zei, ja, maar dan was je lang zo knap niet geweest. <laughs> En dat vond ik wel zo'n goeie, weet je wel. Want ik ik was een ontzettend knappe meid en ik leek ook precies op mijn vader. En nu zeggen ze het nog, hoor. Weet je, dan zeggen ze, nou, u kan toch geen 85 zijn? Weet je wel, nou, dat, ben ik wel, dat vind ik wel lekker natuurlijk. <laughs> Want dan heb je dat tenminste nog, hè, denk je. <laughs> Ah. hoop dat ik ook zo 85 word als deze Kina de Graaf... uit de Transvaalbuurt in Oost. Waar ze woont met haar vriend en haar hondje Lizzie. Eh, dit was een portret van Katinka Beer, de stratofoon. Prachtig. Eh, eh, vergeet onze website niet, hè? www.adelinevanlier.nl. kunt ook mailen naar het Goede hetgoedeleven.kro.nl. Je kan ook reacties geven op de website. Je kan je alles podcasten. Je kan ook vriend worden op Facebook, Adeline van Lier. Volgende week hebben we Dusty Stray te gast. En eh, eh, vanavond op Nederland 2 om vijf voor half negen... de documentaire Hou me vast, weet je wel, over het laatste jaar van de eh, groep De Dijk. En hebben we nog eventjes een stukje, want er is ook een hele mooie rough guide to whatever. iets Franse lekkere meuk. En dat is Edith Piaf, moeten we even horen. Lekker wat je niet. Vind ik zo'n mooi nummer. La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour, chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux, et les doigts séquennants de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut, elle a envie de chanter sa physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une vraie tendue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java qu'elle fredonne tout bas, elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts secs et de l'artiste. C'est lui dans la peau par le bas, par le haut, elle a envie de pleurer cette physique. son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une œuvre tordue de la musique. la fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle grève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste. qui joue tout